ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat vierde tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest... 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.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 60% van de medewerkers heeft wel eens met agressie van patiënten of familie te maken. En dat percentage is al jaren gelijk. In Venezuela is de eerste commerciële vlucht uit Europa geland... sinds de ontvoering van president Maduro door de VS. Het was een Spaans toestel dat uit Madrid kwam. Voor veel moslims begint vandaag de ramadan. Een deel volgt een andere theorie en start pas morgen. Het weer. Het blijft droog en af en toe schijnt de zon. Het wordt 1 tot 5 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan.